Amber met het NOS-journaal. De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio roept op tot kalmte... na de moord op twee politieagenten afgelopen zaterdag. Hij vraagt iedereen om tot de uitvaart van de agenten niet te demonstreren. De Blasio ligt zwaar onder vuur. Volgens de vakbonden doet hij te weinig om het politiekorps te steunen... in de verhitte discussie over politiegeweld tegen minderheden. Politievakbonden beschuldigen hem van het creëren van een klimaat van wantrouwen. Volgens politiechef Bratton hebben de vakbonden toegezegd de strijdbel in ieder geval te begraven tot na de uitvaart van de New Yorkse agenten. In de VN-veiligheidsraad is voor het eerst gesproken over de mensenrechten situatie in Noord-Korea. Dat betekent dat het onderwerp in de toekomst makkelijker op de agenda gezet kan worden. Verschillende westerse landen spraken daarom van een historische gebeurtenis. De Amerikaanse VN-ambassadeur Powers haalde hard uit naar het bewind in Pyongyang. Ze noemde het leven daar een regelrechte nachtmerrie. Ze wees op een VN-rapport waarin staat dat er tussen de 80 en 120.000 Noord-Koreanen in gevangenkampen zitten. Noord-Korea heeft niet gereageerd op de beschuldigingen. De Nigeriaan met ebola, die werd verpleegd in het UMC Utrecht, is genezen en heeft Nederland verlaten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het ANP gezegd. De Nigeriaan is teruggevlogen naar Liberia. Daar is hij als VN-militair gelegerd. In het noordoosten van Nigeria hebben aanslagen gisteren aan zeker 27 mensen het leven gekost. Er vielen ruim 60 gewonden. Eerst was er een dubbele aanslag op een busstation met twee explosies kort na elkaar. Een paar uur later vielen nog meer slachtoffers bij een aanval op een markt. Waarschijnlijk zit de islamitische terreurgroep Boko Haram achter de aanslagen. Het weer, is onstuimig en herfstachtig.